Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De regeringsplannen zijn bekend. Asiel en migratie lijkt echt het allerbelangrijkste voor dit kabinet. We gaan gelijk naar politiek verslaggever Albert Bos. Wat willen ze gaan doen om de instroom van asielzoekers te beperken? Ja, je ziet hele stevige asielmaatregelen. Een stevige PVV-saus. Dat was natuurlijk voor die partij ook een van de belangrijkste punten om binnen te halen. Daar wilden ze vooral naar hun achterban mee kunnen shinen... dat ze dat binnen hebben gehaald. En dus zie je een aantal dingen die ze via verschillende manieren willen doen. Asielcrisis uitroepen, maar ook bijvoorbeeld Brussel aanschrijven. Een aantal concrete zaken die gaan veranderen zijn bijvoorbeeld... de asielvergunning voor onbepaalde tijd. Die gaat er vanaf, daar komt een eh, termijn op te zitten. Verder wil men ook af van de spreidingswet om die eh, in te trekken. En gezinshereniging, daar gaat ook zeker wat veranderen als het aan dit kabinet ligt. Leider van de grootste partij in het kabinet, Geert Wilders, zegt op X dat met deze regeringsplannen hun belofte aan de kiezers van de PVV wordt waargemaakt. In Lelystad stonden vandaag twee Syrische broers voor de rechter... die hun zusje van 18 zouden hebben vermoord. Riaan, zo heet ze, werd eind mei doodgevonden in de Oostvaarderplassen. Het Openbaar Ministerie denkt dat haar broers en haar vader erachter zitten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs was erbij in de rechtszaal. Die broers die zeggen, wij hebben onze zus, onze lievelingszus, zei ook een van de broers, niet omgebracht. Onze vader heeft het gedaan. Ehm, maar de vader is gevlucht naar Turkije vlak daarna. Dus die staat hier niet terecht. De twee broers zouden Riaan hebben opgehaald en naar de plek hebben gebracht waar ze is vermoord. Volgens het OM is ze gedood vanwege eerwraak. In Thailand neemt een dierentuin maatregelen om moedeng te beschermen. Het baby dwergnijlpaard daar gaat viral omdat hij zo schattig en dik is. Maar die aandacht heeft ook vervelende gevolgen. Het aantal bezoekers dat naar moedeng wil komen kijken is verdubbeld. En dus is het dringen bij het verblijf van het nijlpaardje. Om het beestje in actie te zien proberen bezoekers haar wakker te maken door schelpjes of water te gooien. De dierentuin heeft nu extra camera's opgehangen en gaat mensen die het baby neilpaard proberen te storen voor de rechter slepen. Eh, het weer dan, een mix van zon en wolken, soms ook nog een bui. Het is een graad of 17. Vanavond wordt het droog en dan koelt het flink af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Er staan onder meer plannen in om de asielinstroom te beperken... de woningbouw te stimuleren en de koopkracht te verbeteren. Twee Syrische broers uit Jouren ontkennen dat zij hun zusje hebben vermoord uit eerwraak. Ze wezen vandaag in de rechtszaal naar hun vader, die zelf ook zegt dat hij de dader is. Hij is naar Syrië gevlucht. De NVWA heeft een inval gedaan bij een eendenslachterij in Ermelo. Het bedrijf kwam eerder in opspraak omdat medewerkers hardhandig met de dieren omgingen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek. Het weer, vanavond klaart het op.